Tot Lewin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Ze noemen hem ook een moedig en invoelend mens. Oud-premier Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd en was de langstzittende premier van Nederland. De Christendemocraat leidde drie kabinetten van 1982 tot 1994. Premier Rutte noemt Lubbers een man van groot statuur en een staatsman van internationaal internationale allure. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat geen leider langer moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij, het ANC, dringt al langer aan op zijn vertrek. Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet. De Zuid-Afrikaanse president ligt onder vuur om verschillende corruptieschandalen. Voor morgen stond een stemming over het lot van Zuma in het parlement gepland, maar hij wacht de uitkomst daarvan niet af. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Florida is een schietpartij geweest. Volgens de scholenkoepel waar de school onder valt zijn er meerdere doden gevallen, maar er wordt geen aantal genoemd. De politie laat weten dat er zeker veertien slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht. Lokale media schrijven dat tenminste één leraar is neergeschoten. De schutter is aangehouden. Voetbal dan. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid vanavond de topper tegen Paris Saint-Germain gewonnen. In Madrid werd het 3-1 door onder meer twee doelpunten van Ronaldo. In de andere wedstrijd vanavond won Liverpool uit met 5-0 van FC Porto. Het weer dan nog, regenbuien trekken over het land. Later met name in het midden en oosten kans op winterse buien en gladheid.